Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander wist voor zijn ontmoeting met Frenna... niet dat de rapper in 2016 is veroordeeld voor seks met een minderjarige. Dat zei hij na afloop van zijn vierdaagse reis in de Verenigde Staten. Maandag bezochten Willem-Alexander en Maxima een muziekstudio in Atlanta... en spraken daar met Frenna over de hiphopcultuur. hopcultuur in 2015 werd de Nederlandse rapper opgepakt en zat hij twee maanden in de gevangenis... omdat hij seks had gehad met een minderjarige en een video daarvan had gedeeld. Dat is niet acceptabel, zei de koning daarover, maar iedereen zou een tweede kans verdienen. Voormalig Israëlische minister Gans steunt verdere militaire acties tegen Hezbollah. Als de aanvallen van Hezbollah niet stoppen, moet Libanon branden, zei Gans... die eerder deze week opstapt uit het oorlogskabinet. De beschietingen tussen Hezbollah en in Libanon en het Israëlische leger zijn toegenomen... nadat Israël eerder deze week een hoge Hezbollah-commandant doodde. Nederlandse paardenhandelaren zijn betrokken bij de illegale slacht van afgedankte renpaarden. Dat zegt dierenorganisatie House of Animals, die daar met Ierse journalisten onderzoek naar deed. Jaarlijks zouden vele duizenden Ierse renpaarden verdwijnen uit de registratiesystemen. Een deel wordt onder een nieuwe identiteit geslacht voor consumptie, terwijl ze daar helemaal niet geschikt voor zijn. Zo zitten de dieren vol met medicatie om te presteren bij races. Het weer, vannacht enkele buien bij een graad of 12. De ochtend begint op de meeste plaatsen bewolkt. Smiddags wat vaker zon, het wordt dan 17 tot 19 graden. Later op de dag zijn er mogelijk stevige buien met ook kans op onweer.